Dat zegt het ministerie. Het gesprek was tijdens een themaavond over 25 jaar praktijkonderwijs. De organisatie heeft het ministerie daarna laten weten... dat ze het niet oké vonden hoe dat gesprek verliep. Er zijn al meer meldingen over over zijn gedrag geweest. Wiersma heeft eerder ook gezegd dat hij hieraan zou werken. En vakbond FNV gaat niet akkoord met het voorstel voor een nieuwe supermarkt-CAO. Supermarkten willen hun personeel 10% meer loon geven... maar leden van FNV vinden dat niet genoeg. Zij vinden ook dat de werkdruk omlaag moet... en dat de zondagstoeslag omhoog moet. Maar ja, of ze een beter aanbod gaan krijgen is nog maar de vraag... vertelt mijn economiecollega Nick Wouters. Vraag is wel of de FNV werkgevers kan dwingen de afspraken aan te passen. Er is namelijk een vrij kleine meerderheid die tegen heeft gestemd. En de leden van vakbond CNV zijn wel akkoord. In Utrecht gaan ze het nog moeilijker maken voor beleggers om huizen op te kopen. Ze schroeven de zogenoemde opkoopbescherming op voor alle huizen tot 600.000 euro... om starters op de woningmarkt te beschermen. Het gaat volgende maand al in en 60% van alle huizen in Utrecht valt dan onder die bescherming. En ze noemen het de Stonehenge van Nederland. Een bijzondere historische ontdekking in Tiel, in Gelderland. Archeologen hebben daar een historisch complex van 4000 jaar oud gevonden het was een plek waar mensen samenkwamen voor offers, begrafenissen, feesten en rituelen. Er zijn een miljoen voorwerpen gevonden. En de onderzoekers kwamen erachter dat een van de grafheuvels een soort zonnekalender was. En dat is bijzonder. Ja, de kalenderfunctie is heel bijzonder omdat het voor ons het eerste bewijs is dat mensen echt vat kregen op, op het besef van tijd, het verloop van de seizoenen. En echt konden pinpointen in een jaar van waar zitten we nu, waar zijn de risico's, wanneer moeten we gaan zaaien, wanneer moeten we oogsten. Dat soort dingen. Wil je weten hoe de plek er vroeger uitzag? Check dan het verhaal in de NOS-app. Want in Tiel ga je niks meer zien. Op de plek van de vondst komt een industrieterrein. Dan nog het weer. De zon schijnt flink en in het oosten nog wel wat wolken. Het blijft overal droog en is tussen de 23 en 28 graden. Morgen krijgen we wat regen en is het wat frisser dan vandaag. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer rond Amsterdam staat behoorlijk vast door een ongeluk op de A10 Oost bij Durgerdam. Richting Zaanstad kost dat je ruim een half uur extra. Ze zijn aan het bergen en er is één rijstrook dicht. Je kunt omrijden via de A10 Zuid en West door de Koentunnel. Er staat ook file voor de Koentunnel, maar dat is op de A10 Noord richting Den Haag en Rotterdam.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 Het gaat om geluidopnames en gespreksverslagen. Nu lijkt nooit duidelijk te kunnen worden wat er is gezegd... over een toekomstige rol van oud-CDA-Kamerlid Omtzigt. Oekraïne laat zich niet opjagen op het slagveld, zegt president Zelensky in een interview. Volgens hem denken sommige mensen dat het tegenoffensief een Hollywoodfilm is. Ze willen snel resultaat zien, maar zo werkt het niet, zegt hij. Omroep Vara stapt uit talkshow op 1. Er is een verschil van inzicht over het programma. Details geeft Vara niet. Omroep Max, WNL en de EO zijn de overgebleven omroepen...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 Samina, mina, eh, eh, waka, waka, eh, eh. Samina, mina, sakalegua, it's time for Africa. I'm well, I'm a journey, biggie, biggie, mama, one, eh, two, Z. My teeth are Africa. where we are, Oh, you wanna know where I'm at?